Is van Kesteren met het NOS-journaal. In Jeddah in Saoedi-Arabië zijn afgevaardigden van de strijdende partijen in Soedan samengekomen voor verkennende gesprekken. In het Afrikaanse land strijden twee generaals al drie weken om de macht. De besprekingen in Jeddah zijn een initiatief van Saoedi-Arabië en de VS. De verwachtingen zijn niet hoog, zo heeft de paramilitaire strijdmacht RSF al gezegd dat ze alleen een wapenstilstand willen... zodat burgers de gebieden waar gevochten wordt kunnen verlaten. Het regeringsleger wil niet direct onderhandelen met de paramilitairen. In het westen van Rotterdam is vanmiddag een man van 47 doodgeschoten in zijn woning. De schutter is gevlucht en wordt nog altijd gezocht door de politie. Een jongen van 14 werd gebeten door de hond in de woning. Hij ligt met bijtwonden in het ziekenhuis en wordt later door de politie nog verhoord. Een derde persoon die erbij was, wordt ook nog gehoord. En de Oekraïense president Zelensky heeft koning Charles gefeliciteerd met zijn kroning. Hij omschrijft hem en koningin Camilla als ware vrienden van Oekraïne... en bedankte de Britten voor de steun in de strijd tegen Rusland. En Cambuur is gedegradeerd uit de eredivisie. De Friese verloren in eigen huis met 3-0 van FC Utrecht. Door dat resultaat speelt de ploeg uit Leeuwarden volgend seizoen weer in de eerste divisie. NEC verloor thuis met 2-3 van Heerenveen en eerder op de avond won PSV met 0-1 bij Sparta. Door de overwinning van de Eindhovenaren kan Feyenoord morgen nog geen kampioen worden. En Max Verstappen heeft in de laatste eh, vrije training voor de Grand Prix van Miami de snelste tijd neergezet. Ferrari-coureur Charles Leclerc klokte de tweede tijd. En Verstappens teamgenoot Sergio Perez van Red Bull werd derde. Het weer, hier en daar nog enkele buien. Vannacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 11. Morgen begint grijs en regenachtig. In de loop van de middag is het vaker droog en schijnt de zon af en toe.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 Chiavistelli. DJ Chiavistelli. And this is my house. ready? Come on. Move. One and two, three, four, and five, six, seven, eight, and five, six, seven, eight, and five, six, seven, Chiavistelli. DJ Superstar. Chiavistelli. This is My House, the radio show.